De verwachting is dat hij namens Nederland excuses gaat maken, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Een groot deel van het kabinet is er vandaag ook bij betrokken... met eh, zes bewindslieden eh, op de Caribische eilanden en in Suriname... en premier Rutte dus eh, in, in Den Haag. Maar ja, of het nou vandaag gaat gebeuren, die excuses, of toch volgend jaar... En dat horen we echt vanmiddag om drie uur. De laatste tijd was er veel gedoe over de datum van die excuses. Veel nakomelingen van tot slaafgemaakten willen dat er volgend jaar op 1 juli sorry wordt gezegd. Dan is het precies 150 jaar geleden dat er een eind kwam aan de slavernij in Nederland. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... zijn 15 drones uit de lucht geschoten... schrijft de militaire leiding van Oekraïne op Telegram. Het zou gaan om Iraanse drones die door het Russische leger worden gebruikt. Een paar daarvan zijn wel terechtgekomen op wegen en gebouwen in Kiev. Twee mensen zijn gewond geraakt. En bijna 4,5 miljoen mensen in Nederland zagen Argentinië gisteren wereldkampioen worden. De WK-finale tegen Frankrijk werd zelfs beter bekeken dan heel Holland bakt. Met reden, want het was een spannende wedstrijd. Argentinië won uiteindelijk met strafschoppen en pakte zo de derde wereldtitel in de geschiedenis. En deze pop heeft een nieuw thuis gevonden. E je hoorde E.T., je weet wel, die Alien. De pop van de film is voor 2,5 miljoen dollar geveild in Hollywood. Het is het enige overgebleven exemplaar uit E.T. The Extraterrestrial... die in 1982 uitkwam. De pop kostte in die tijd ook al anderhalf miljoen om te maken. Het is niet bekend wie de nieuwe eigenaar is. Op de veiling werden ook nog een namaak E.T. en de fiets waar E.T. in het mandje zat verkocht. Het weer nog, de gladheid van gisteravond en vannacht is bijna overal verdwenen... en komt voorlopig ook niet meer terug. Het wordt een grijze dag met veel regen. Vanmiddag 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en knoopt de Amstel 11 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Het licht van de open hart. De sneeuw die de straat bedekt. Alles is klaar voor een zalige kerst. Mm. Ik steek alle kaarsen aan. Ik heb de twee gedekt. Alles is klaar voor een magische kerst met jou. Ik schrik van de telefoon die gaat en denk meteen weer aan vorig jaar Ja, het raam Yeah, Hier heb ik van gedroomd Dit jaar ben je mijn kerstcadeau sad as you were leaving the days go by so fast And it's one more day up in the canyon And it's one more night in Hollywood If you think that I could be forgiven I wish you would it's one more day up in the canyon And it's one more night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 City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas fijne dagen en een voorzitter.